Die moest nog even wat, eh, wat plaatjes schieten voor de, voor de krant. Maar kan gebeuren. Het draaien van de cd Mostly Blues and Some Others van Count Basie en de Kansas City 7 Snoopy. got your high heel sneakers on and your slipping mules. Got your high heel sneakers on and your slipping mules. You're more than all right now. I know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that keep me uptight. Hey! Gotta simply figure, mama. You know what keep me uptight. You're my hot delight. That's what right now. I believe you're out of sight. Hey, the way you do the things you do, the way you kiss me too. I love the way you do the things you do. I know the way you kiss me too you're too much. I know you're out of sight. Hey! You got a sweet disposition. Lord, you know you're always right. You got a sweet disposition, yeah. I know you're always right. You know just where's that mother. You know you're out of sight. Hey! You're too much. You're the end. So here, baby. I know you know just where's that. Loud enough. I, I ain't gonna doubt you. Johnny Winter was dat met Out of Sight. Een eh, wat oudere opname van eh, een van de gebroeders Winter. We hebben Edgar en Johnny. Edgar zat wat meer in de, in de pop. En eh, Johnny was echt, of is echt een, een blueszanger, puur zang. We maken even een overstapje van Amerika naar Engeland. En we gaan luisteren naar John Mayle. En die speelt voor u Riding on the LNN. Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John May's Bluesbreakers. Breakers. Nobody knew just which was which and right. para all I damn well. well Eric Clapton was dat met Freight Loader. Eh, die heeft natuurlijk een hele hoop blues gemaakt. Eh, daarnaast natuurlijk ook een hoop popmuziek. Maar je ziet dat hij elke keer toch weer lekker terugvalt op eh, die heerlijke blues. Een andere man die ook veel popmuziek heeft gemaakt. Maar ook zo af en toe, hij kon het niet laten, terugging naar de, de blues. Is, dan moet ik even kijken, want ik... Kenneth Heath. Ja, Kenneth Heath. En eh, het nummer wat we vanavond van hem gaan draaien heet Got My Mojo Working. vrouwmens was dat. Met een ongelofelijke stem. En eh, ze heeft hele mooie dingen gemaakt. Waaronder deze Little Red Rooster. En dat eh, nummer kennen we natuurlijk ook van de Rolling Stones. Die dat later hebben opgenomen in hun beginperiode. Misschien dat we zo dadelijk nog eventjes wat eh, draaien van deze Big Mama Thornton. Nu is het tijd om te luisteren naar Big Joe Williams. En hij heeft het over zijn nieuwe auto. Ride in my new car. Baby, please, baby, please, please come ride in my new car with me. harmony. I drive so easy. Some daily woman I make it you to see. If your man want to plenty women, buy yourself your automobile. You don't have to get all your money, boys. Just get on your driving wheel. Now, baby, please. Please come in my you car with me. Yeah, I drive so easy. Someday the God I'll make it to the sea. Now, when I had on your car, the women all passed me by. But I'm buying me a 65 Cadillac. I catch the women all on the fly. Baby, please. Please come ride in my car with me. Yeah, I drive so easy. Some daily girl I get you to see. going to do a little song for you at this time. It's called Blues from the Lowland. Blues from the Low Lowland. Yeah. ¡Gracias! McGee en uh, zijn maatje Sonny Terry met eh, Blues for the Lowlands. Of ze daar nou Nederland mee bedoelen, dat, eh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is blues zoals het hoort te zijn. Een mondharmonica en een gitaar. En beide hebben dezelfde functie. Het maken van mooie muziek. We gaan verder met een, met een grootheid uit de blues history. B.B. King. En... We gaan gewoon eventjes heerlijk van hem genieten. that you love me. not the same damn thing you are. I'm loving another woman. Well, you know, I must leave all men alone. All I need is some fist head from my girlfriend. Woo! Every night when I come home. Oh, my baby went out too, smelling pretty, all just like a rose. She finally come back home and see me in the evening. You know she had the fists and all in the clothes. Uh, loving another woman, no, And she didn't think about no man. no favorites and no secrets. I'll tell you the little girl was out there with a wide open hand. Bloomfield was dat. Women Loving Each Other. En Mike Bloomfield was een artiest die eh, met name in de jaren 60 furoren maakte. Meer een beetje in het eh, psychedelische vlak, zoals dat heet. Misschien herinnert u zich nog de uitgaves van eh, Rockbuster, een dubbel LP. En daar kwam die een aantal keren op voor. Goed, ik uh, beloofde u nog een nummer te laten horen van Big Mama Thornton. En daar gaan we gauw mee beginnen, want ik heb nog een ander mooi nummer wat ook eventjes wat duurt. Dit nummer heet Ball and Chain. I was sitting there looking out at the rain. Sitting by my window, baby. Big mama looking out at the rain. You know something struck me. Clamped on, clamped on like a ball and chain. Hey, baby, why you know I love you. And I'm so sick and tired, so sick and tired of being in misery. I say, hey, hey, baby. I want to know why everything had to happen to me. gonna last. Woo! Great God Almighty. Now for eternity. dat was eh, wederom Count Basie met eh, Blues in C. Een eh, cd uit 19... dan moet ik even kijken dat ik niet ga liegen. 1986 verschenen op Pablo Records. U weet wel het label van Norman Granz. En het is Count Basie samen met Eddie Lockyer Davis, Snooky Young, Freddie Green, Joe Pass, John Hurt en Rod McCurdy. We starten het, het laatste nummer alweer van vandaag. En uh, moeten daarbij eh, u nog even op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen. de ehm, tweede paasdag, hebben we geen uitzending. Dan is er een herhaling. En de week daarop begint de uitzending niet om 8 uur, maar om 7 uur. Dat komt omdat er nog een live gepresenteerd programma achterkomt. Het Country and Western programma komt dan van 10 tot 11. Ik wens u een eh, prettige week, prettige paasdagen. Ik hoop op mooi weer, want eh, voor u, en dan heb ik het ook.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 De twee mannen en twee vrouwen waren vijftigers en ervaren skiers. Elders in de Franse Alpen kwam een vrouw om het leven door een lawine toen ze aan het skiën was met twee vrienden. Een van die vrienden werd zo'n 800 meter door de sneeuwmassa meegevoerd, maar kwam er met wat snijwonden en lichte onderkoeling vanaf. Bij een andere lawine in de Franse Alpen raakte een oudere man bij het skiën zwaar gewond. Toeristen uit niet-Schengenlanden kunnen sinds vandaag met één visum door de meeste Europese landen reizen. Tot nu toe moest voor elk land apart een visum worden aangevraagd. De Schengenlanden zijn 22 EU-landen en Noorwegen, IJsland en Zwitserland die geen onderlinge grenscontrole meer kennen. Het nieuwe algemene visum is 90 dagen geldig. Voor een langer verblijf is toestemming nodig. In 2008 werden voor alle lidstaten in totaal ruim 10 miljoen visa aangevraagd. De EU-landen die buiten de Schengen-regeling vallen zijn Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Roemenië en Cyprus. Het Nederlandse marinefregat Tromp heeft vanmiddag voor de Somalische kust een Duits koopvaardijschip bevrijd van tien piraten. Daarbij is ook geschoten. Vanochtend kreeg de Tromp een noodoproep van de kapitein dat het schip werd aangevallen door piraten en dat de bemanning zich had verschanst in een veilige ruimte aan boord. Uit Den Helder is vanmiddag het marinetransportschip Johan de Wit op weg gegaan naar de kustwater van Somalië. Het gaat daar de Tromp aflossen in de internationale missie tegen Somalische piraten. Het weer. Vanavond plaatselijk nog wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 4. Morgen overdag droog en vrij zonnig. De middagtemperatuur loopt dan uiteen van 11 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Woensdag kans op buien. Daarna blijft het droog, maar wordt het wel iets fris.